Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland en Oekraïne onderhandelen weer stug verder. Vandaag zitten ze bij elkaar om tafel in Istanbul in Turkije om verder te praten over de oorlog. Je hoort onze correspondent daar, Mitra Nazar. We weten niet precies wat er op de agenda staat natuurlijk, maar het is voor de hand liggend dat zo'n wapenstilstand eh, eh, wordt besproken. aan de ene kant wordt daar natuurlijk weinig resultaat van verwacht. Hier in Turkije is men eh, vanuit de overheid wat, wat optimistischer. Ehm, eh, hier zeggen ze dat er wel degelijk kansen zijn. Zij zeggen dat Rusland beter meewerkt dan bij eerdere gesprekken. De Oekraïners hebben al gezegd dat zij er minder optimistisch in staan. De Britse prins Philip krijgt vandaag een soort tweede uitvaart. Hij overleed vorig jaar, maar door corona was er bijna niemand bij zijn afscheid. Zijn vrouw, Queen Elizabeth, zat zo'n beetje in haar eentje in de kerk. Vandaag is er een herdenkingsdienst in Londen. Onder meer koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen erbij zijn. Bij een enorme kettingbotsing in de VS zijn minstens drie mensen overleden en 20 mensen gewond geraakt. 40 tot 60 voertuigen knalden op elkaar tijdens een sneeuwbui. Deze man was ook slachtoffer. Hij stapte uit en begon te filmen. Oh, Oh, god! Shit! Damn! My car is gone! Op beelden is te zien dat het ook erg mistig was. Duizenden mensen in het oosten van Australië moeten opnieuw hun huis uit. Het is daar al tijden keihard aan het regenen en eerder werd ook al de noodtoestand uitgeroepen. Correspondent Meike Weijers sprak een vrouw die het hoger op moet zoeken. Een paar weken geleden zat ze ook al uren op zolder uit angst voor het water. Dat ze aan het wachten was op hulpverleners, dat die nooit kwamen opdagen. Uiteindelijk is ze gered eh, door een buurtbewoner op een jetski. Ehm, maar ze zegt ja, dat gevoel van veiligheid dat wij hadden. Wij dachten dat we voorbereid waren. Ehm, maar dat eh, bleek toch niet te kloppen, omdat het water gewoon onwaarschijnlijk hoog kwam. Deskundigen zeggen dat de overstromingen komen door klimaatverandering. En het weer nog. Het is een bewolkte dag. In het zuiden af en toe regen. Het wordt vandaag 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB.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 Thank you. time to think I'm in the bathroom looking at me Facing the mirror is all I need Wait until the reaper takes my life Never gonna get me out alive I will live a thousand million lives erased a million times. Drown out the voices in the air, leaving the ones that never cared. Picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning. All night long. And I'ma turn off all my phones. You know I hate it when I'm left on red. But they make it all up in the bed. And they take me out dining on none but the best. He got off white, on right. Damn, he could dress.